Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Oekraïne is een ontploffing geweest bij een pijplijn die gas van Rusland naar Europa vervoert. Op amateurbeelden is te zien hoe metershoge vlammen uit de leiding ontsnappen. De explosie was halverwege de hoofdstad Kiev en de oostelijke stad Kharkov. Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken is de ontploffing mogelijk een terroristische actie. Het Russische energiebedrijf Gazprom zegt dat de toevoer naar Europa niet in gevaar is. De Keniaanse president Kenyatta ontkent dat de Somalische terreurgroep Al-Shabaab achter twee aanvallen zit op een kustplaats. Bij de aanvallen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Volgens Kenyatta zitten lokale politieke netwerken achter de terreur. De uitspraak van de president is opmerkelijk omdat Al-Shabaab de verantwoordelijkheid voor de eerste aanval van zondag heeft opgeëist. Volgens Kenyatta gaat het om etnisch geweld en is er bewijs dat lokale groepen betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van de misdaden. De man die verantwoordelijk was voor de legionella-besmetting op de Westfriese Flora... heeft in hoger beroep een jaar celstraf gekregen voor het verduisteren van verzekeringsgeld. Tijdens het evenement in 1999 stond er een bubbelbad in zijn stand. Door nevel uit dat bad raakten een aantal bezoekers besmet met de legionella-bacterie. 32 mensen zijn eraan overleden. Ruim 200 mensen werden ziek. De standhouder kreeg bijna 6 ton van zijn verzekeraar om uit te keren aan slachtoffers en nabestaanden, maar heeft dat geld zelf gehouden. De Nederlandse hockeyelftallen worden donderdag in Den Haag gehuldigd voor hun prestaties op het wereldkampioenschap. De hockeyvrouwen werden vorige week wereldkampioen en de mannen haalden op het toernooi zilver. De huldiging is op het drijvende podium van het festival Klassiek in de Hofvijver. Aan het eind van de dag delen de Oranje Spelers handtekeningen uit. Het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen van tijd tot tijd zon. Er kan ook een bui vallen. Het wordt 18 graden op de Wadden, 22 in Limburg. Donderdag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en is er kans op wat motregen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat file bij knooppunt De Nieuwe Meer 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden 4. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4.